Jan van der Putten met het NOS-journaal. Ajax erkent volledige aansprakelijkheid Bak Nouri... die vorig jaar werd getroffen door een hartstilstand... en daarbij ernstige en blijvende hersenschade opliep. De behandeling op het veld vorig jaar juli is niet adequaat geweest... zei Ajax-directeur Van der Sar op een persconferentie. Namens Ajax bood Van der Sar zijn excuses aan aan de familie van Nouri. De speler zakte vorig jaar in elkaar tijdens een oefenwedstrijd in Oostenrijk. Algerije heeft het afgelopen jaar ruim 13.000 Afrikaanse migranten uitgezet via de Sahara in het grensgebied met Niger. Onder de teruggestuurde migranten waren kinderen en zwangere vrouwen, meldt de Internationale Organisatie voor Migratie. Zonder extra water of voedsel werden ze door Algerijnse gendarmes gedwongen om door de hete woestijn naar buurland Niger te lopen, vaak met fatale gevolgen. Volgens de IOM is het aantal uitzettingen de afgelopen maanden sterk gestegen. Vorig jaar mei ging het om 135 migranten. In april van dit jaar waren het er bijna 2900. Algerije zelf wil geen cijfers bekendmaken. Rijksambtenaren krijgen de komende anderhalf jaar 7% meer loon. Minister Ollongren heeft met de vakbonden een akkoord bereikt over een nieuwe CAO. Ook zijn ze het eens geworden over het moment van uitbetalen van vakantiegeld en de eindejaarsuitkering. Volgens Ollongren profiteren de Rijksambtenaren op deze manier van de economische groei. Ze noemt het akkoord een mooi resultaat. In de Iraanse hoofdstad Teheran zijn rellen uitgebroken bij demonstraties tegen prijsstijgingen. Duizenden betogers trokken naar het parlement waar ze slaags raakten met de politie. Die gebruikte traangas om de demonstranten te verjagen. De prijsstijgingen en de dalende koers van de Iraanse munt, de real, zijn waarschijnlijk het gevolg van het Amerikaanse besluit om de economische sancties tegen Iran weer volledig in te voeren. Het weer vanavond en vannacht vrij helder. Morgen meer zon dan vandaag.